Uur. Jelle Seubring met het NOS Journaal. De niet ontplofte Tweede Wereldoorlog bommen bij Moordrecht zijn onschadelijk gemaakt. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft het ontstekingsmechanisme verwijderd... en brengt de bommen later op een veilige plek tot ontploffing. De Britse 500-ponders werden de afgelopen zomer gevonden... bij werkzaamheden aan de A20 in Zuid-Holland. Vanwege de operatie moesten honderden omwonenden verplicht binnenblijven. Ook was de snelweg A20 in beide richtingen afgesloten. Inmiddels zijn alle wegen weer open en mogen de omwonenden weer naar buiten. NSC-leider Pieter Omtzigt keert mogelijk dinsdag weer terug in de Tweede Kamer. Dat laat de partij aan Nieuwsuur weten. Omtzigt kondigde in september aan dat hij tijdelijk een stap terug deed vanwege gezondheidsredenen. Nicolien van Vroonhoven neemt nu zijn taken als fractievoorzitter nog waar. De afgelopen avond zijn er in verschillende plaatsen explosies geweest. In Den Haag waren er twee. Een voordeur van een portiekwoning in het stadsdeel Moerwijk raakte flink beschadigd. Niet veel later was er een explosie bij een huis in de Rietbuurt. In een appartementencomplex in Kuik werd in de hal een zwaar illegaal vuurwerk afgestoken. Ook in Helmond ging een explosief af. De politie is daar op zoek naar twee jonge verdachten. Tot slot ontstond er in Almere een kleine brand na een ontploffing bij een woning. Bij een Israëlische luchtaanval op een school in het vluchtelingenkamp in Gaza-stad... zijn tien Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters. Zeker twintig anderen zouden gewond zijn geraakt. Het Israëlische leger heeft de aanval nog niet bevestigd. Volgens Al Jazeera zijn er gisteren in totaal 23 doden gevallen... bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza. Ook in Libanon waren luchtaanvallen. Die waren gericht op de Hezbollah-faciliteiten, zegt de Israëlische leger... Bij een aanval in de Baalbek-regio kwamen zes mensen om. Het weer in vrijwel het hele land regen met lokaal ook kans op onweer. Het koelt af naar 5 graden in het oosten en 10 graden aan de kust.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 Don't hold back. The world, you're holding back. The time has come, come to. The world, you're holding back. The time has come, come to. A world, you're holding back. The time has come, come to. Galvanize. Come on, come on, come on. you may stumble, trip up, fall on your face. Don't hold back. We think it's time you get up. Rush time, back and sit up. Come on, keep pace. Don't hold back. Put apprehension on the back burner, let it sit.